Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil iets doen aan vermogensongelijkheid. Het geld is hartstikke ongelijk verdeeld in Nederland, staat in een nieuw onderzoek. 1% van de huishoudens heeft een kwart van al het geld... en een kwart van alle huishoudens zit in de schulden. En het verschil wordt steeds groter. Daar moet iets aan gebeuren. Je hoort verslaggever Xander van der Wulp. Het belastingssysteem is niet meer eerlijk. Dat is toch wel de grote conclusie die het kabinet eigenlijk trekt. Om er ook echt wat aan te gaan doen, hebben ze dit onderzoek afgewacht en in stapjes willen ze nu veranderingen gaan doorvoeren. Met Prinsjesdag moet duidelijk worden wat de eerste stap wordt en wat er volgend jaar al anders wordt. Bijvoorbeeld door de, door de belasting op schenkingen en erfenissen te verhogen. Een metaalverwerkingsbedrijf in de haven van Amsterdam staat in brand. Het is een flinke brand en er hangt een grote rookwolk. Vanwege de rook die vrijkomt is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden wordt geadviseerd de deuren en ramen te sluiten. Een man van 43 uit Den Haag moet drie jaar de cel in voor het neersteken van zijn buurvrouw. Hij bracht haar een pakketje met een luier erin en stak haar vervolgens neer. Hij zegt dat hij hierover fantaseerde. De man heeft ook TBS zonder dwang opgelegd gekregen. Het is een groot bagagedrama op Schiphol. Meer dan 16.000 koffers zwerven rond op de luchthaven. En zo ook belangrijke bagage van Chris. De vrouw van 24 zit in een rolstoel en trekt door Europa. Maar tijdens haar vlucht naar Nederland is haar rolstoel kwijtgeraakt. Nu heb ik helemaal niks meer en ben ik compleet geïsoleerd thuis. En kan ik niet meer naar buiten. Tires, touw, notities met be careful en alles. En ik heb constante bevestiging gekregen dat alles goed was gegaan. Tot ik op Schiphol aankwam en er eh, geen rolstoel bleek te zijn. De luchtvaartmaatschappij waarmee Chris vloog is gaan zoeken en als het goed is komt de rolstoel morgen bij haar aan. Het weer. Vanavond en vannacht langzaam meer bewolking. Ook morgen is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. is de zomer van ZFM. met nu. See it. If you're to impress them, you must interest them. Use motion to attract and hold the attention of your audience. For your audience must be impressed or you're wasting your breath. A man who on every occasion has given the best that he has. I give you a man who needs no introduction. This fellow's good. good, good, good. you out of my mind out of my mind. Right now, you're in the mix with your boy Mike Don on the Big Love Radio Show. invitations to new climates, beautiful memories, and a chance to shake it all off every once in a while. A vacation from the voyeurism and the choice to get involved. Put that phone down and get up, get up, get up, get up. Get out from between your own. Sessions. You listen to the big mix with your boy Mike Dunn, right here on the Defected Broadcasting House. Yeah. What's going on? I'd like to welcome you out tonight to club. Get down. You need. We want you to enjoy yourself, have a good time. Now I understand you could have been anywhere in the world, but tonight you're here with us.